met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft bij een grenscontrole een man van 45 uit Moldavië opgepakt... die zijn eigen baby probeerde te ontvoeren. Het drie maanden oude kind was meegenomen uit een Nederlands ziekenhuis waar het werd behandeld. De baby is onderzocht en met een ambulance teruggebracht naar het ziekenhuis in Nederland. Tegen de vader is aangifte gedaan. In Duitsland bleek dat de man al vaker met justitie in aanraking was gekomen. De Belgische agent die vorige week in een park in Brussel een jongen doodreed is aangehouden. De man van in de 20 zit thuis met een enkelband. Er is een onderzoek gestart omdat er vragen zijn over de verklaringen van de betrokken agenten. Die wilde vorige week een jongen van 11 controleren omdat hij op een elektrische step reed en dat mag niet op die leeftijd. De jongen vluchtte en werd door de politieauto overreden. Een andere agent die ook in de auto zat is vrijgelaten. Muzikant Brian Wilson is overleden. De Amerikaan was de medeoprichter van de Beach Boys. De band uit Californië werd in de jaren 60 opgericht... en scoorde onder meer hits met Surfing USA, God Only Knows en Kokomo. Wilson kampte zijn hele leven met grote psychische problemen en gebruikte veel drugs. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. Brian Wilson werd 82 jaar. Tennisters die eicellen of embryo's willen invriezen om later een gezin te kunnen stichten, krijgen een beschermde ranking. Dat geldt voor alle speelsters in de top 750 van de wereld die meer dan 10 weken uit de roulatie zijn voor een behandeling. De ranking op de wereldranglijst is belangrijk omdat speelsters zich op basis daarvan kunnen kwalificeren voor toernooien. Door de bescherming behouden tennisters hun punten op de ranglijst als ze niet in actie komen. Normaal gesproken vervallen die punten na een jaar. Het weer. Vanavond is het helder. En vannacht koelt het af naar 6 tot 12 graden.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 De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Diemen-Amstelveen staat bij knooppunt Holendrecht. Een auto in brand, de weg is daar dicht. Verderop tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid... ook nog 25 minuten vertraging door een ongeluk bij Haarlem. Daar zijn voorlopig ook drie rijstroken dicht door politieonderzoek.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 mag laten horen en toelichten. such a very long time. Seems like a hundred years have passed. I left my heart down at the pawn shop. I can't afford it anymore. No more. And I'm feeling such a space inside of me. Every time there's someone at the door. I'm not living till I hear you on the line then you got the fire so very fast. no Come on home. Come on home. Come on home, baby. Come on home. You know I need you, baby. I need you by my side. come on home. Welkom terug luisteraars bij het tweede uur van het ZFM radioprogramma Fan FM. Het woensdagavond radioprogramma waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar artiest mag draaien en toelichten. Dit keer geen gast, maar ik ga u alles vertellen over Jack Bruce. In het eerste uur hebben we eh, vooral eh, muziek gedraaid van Jack Bruce en The Cream. In het tweede uur gaan we wat eh, focussen op zijn solo-LP's, solo-platen en dat doen we door voornamelijk nummers te draaien van het album Jack Bruce Collection Items. Het eerste nummer wat we speelden was Waiting on a Word. En nu gaan we verder met Ships in the Night, een theme voor Imaginary Western. Ships in the night, searching for day, beckoning lips so far away, shadows adrift. hiding from light, ships in the night. Sometimes you feel, oh, then again you can't. Morning comes down soon after the dance. Time slowly drowns the street so unreal, needing to be. so come far beyond pain. sliding from dusty roads where they have gone. Sometimes I drive things you and it done it. At the summer coming home, fallen faces. And him know exhausted on the way. Ja, hier hoorden we Jack Bruce toch op een andere manier dan tijdens zijn periode bij The Cream. Meer ingetogener, eh, meer eh, instrumenten, en, maar ook heel mooi. Tijdens zijn solo-carrière heeft hij toch al heel veel met andere mensen eh, meegewerkt en gespeeld. Bijvoorbeeld het eerste nummer van Waiting on a World speelt hij samen met Mickey Riley en Eric Clapton. Ships in the Night speelt hij ook eh, met Eric Clapton, met Pieter Weijen en Stuart Elliott. En in het laatste nummer wat we net hoorden, Team for an Imaginary Western, ook eh, Clem, Clemson, Bernie Worrell en François Garnier. One summer day, she went away. She's gonna left me. She's gone to stay. he has gone. But I don't worry. I'm sitting on top of a Have to take Christmas in my overall. She's gone, but I don't worry. I'm sitting on top of the world. Okay. Yeah, top of the Ja, we hoorden net Sitting on Top of the World samen met eh, Clem Clemson en Gin the Baker. Ook natuurlijk een van de oude eh, maatjes uit The Cream. Daarna hoorden we Live on Earth, dat hij samenspeelde met Gary Moore en Simon Phillips. En nu gaan we verder met eh, NSU, een live uitvoering. Leuk om te horen dat het live toch heel anders klinkt dan het studio NSU, wat we in het eerste uur draaiden. En daarna draaien we Song. Thank you. Ja, weer heel twee verschillende kanten van Jack Bruce. Het eerste het live uitvoering van NSU en de tweede folk song. Twee heel verschillende nummers. We gaan door met uh, The Wind Cries Mary, wat hij samen met eh, David Thorne, Miroslav Tadis en Mark Nové doet. En daarna eh, Live Politician, politician met David Tom, Miroslav Tadis en Mark Noves. Natuurlijk ook weer een hele andere uitvoering dan eh, de studioversie die we in, de eerste, die we in het eerste uur lieten horen. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind pieces of yesterday life. and with its crutch, its old age, and the winds go. We naderen alweer bijna het eind van deze eh, fanfm FM uitzending. Maar ik wil nog zeker eh, het, het, voor mij mooiste nummer van Jack Bruce, Rope Ladder to the Moon, draaien. En als we dan nog tijd hebben, de Child Song. Ik wil ook weer een oproep doen voor, eh, naar alle grote fans van wie dan ook. Laat weten eh, als je ook mee wilt doen aan dit programma. Als je een eh, leuk onderwerp hebt, een eh, leuke artiest of groep. Laat het me weten. Dan gaan we samen een mooi radioprogramma maken over jouw favoriete groep of artiest. Oké. In ieder geval bedankt en tot de volgende aflevering van FanFM. Hier komt Jack Bruce met Rope Ladder to the Moon en Child Song.